de belangrijkste steden in Louisiana, New Orleans en Baton Rouge overstromen. Ongeveer 25.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het is voor het eerst in bijna 40 jaar dat de overlaat in de Mississippi weer is opengezet. Vanwege het onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak zijn het afgelopen kwartaal 180 zaken extra op de plank terechtgekomen. Daardoor worden er nu 950 kinderpornozaken nog niet behandeld. Regisseurs uit het hele land zijn ingezet in Amsterdam en komen niet aan hun eigen werk toe. De politie bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws, maar zegt dat er ook een andere oorzaak is. Door internationale samenwerking komen er steeds meer zaken uit het buitenland die onderzocht moeten worden. In Zevenbergen, in de gemeente Moerdijk, gaat de brandweer nog de hele nacht door met het nablussen van de brand in een pelletloods. Zeker een half miljoen houten pellets zijn bij twee bedrijven in vlammen opgegaan. Ook enkele gebouwen en een paar vrachtwagens zijn verwoest. Volgens de gemeente zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Ondanks allerlei maatregelen zijn honderden fans van FC Twente aan het eind van de middag de snelweg A1 opgelopen. Supporters was gevraagd op de viaducten bij Enter en Markelo te blijven staan, maar toen de bus langskwam dus liepen veel mensen toch de snelweg op. De bus is met vertraging doorgereden richting Amsterdam, waar FC Twente morgen tegen Ajax speelt om de landstitel. Het weer dan nog. In het westen kans op een bui. Morgen bewolkt met een aantal buien. Temperatuur van 14 graden aan de kust tot een graad of 16 in het binnenland.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 In Horen zijn bij een schietpartij een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een sportcentrum Vredehof waar vanavond een groot internationaal kickboxgala is. Er zijn veel ambulances en politieagenten opgeroepen. De schietpartij zou voor de deur van het sportcentrum zijn gebeurd, maar er is verder nog geen informatie over de schietpartij in Hoeren. Het Amerikaanse leger heeft de overlaat opengezet in de rivier de Mississippi. In de staat Louisiana wordt daardoor een gebied van bijna 8000 vierkante kilometer onder water gezet. Dat moet voorkomen dat de belangrijkste steden in Louisiana, New Orleans en Baton Rouge, overstromen. Ongeveer 25.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het is voor het